De waarde van de werken wordt geschat op meer dan een miljoen euro. De eigenaar van de villa aan de Côte d'Azur was tijdens de diefstal op vakantie in het buitenland. Het is de tweede grote kunstdiefstal in korte tijd in Zuid-Frankrijk. Tijdens Oudejaarsavond werd in een museum in Marseille een werk gestolen van de Franse impressionist Degas. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen beide diefstallen. Een vulkaanuitbarsting in het oosten van Congo bedreigt de leefomgeving van een aantal zeldzame chimpansees. Volgens de beheerders van het Virunga National Park wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. En dat gebeurt onder meer met helikopters van de VN. De vulkaan Yamuragira barstte vanochtend vroeg uit. De lava stroomt over de oostelijke flank van de berg, in de richting van het gebied waar de 40 chimpansees leven. In het wildpark in Congo zijn ook nog ongeveer 200 zeldzame berggorilla's, maar hun leefgebied ten zuiden van de vulkaan wordt niet bedreigd. In het gebied wonen vrijwel geen mensen. De vulkaan in de buurt van de oostelijke stad Goma is een van de actiefste van Afrika. Sinds 1882 is die meer dan 35 keer tot uitbarsting gekomen. De laatste keer was vier jaar geleden. De Somaliër die het huis van de Deense cartoontekenaar Koert Westergaard is binnengedrongen, is vandaag voorgeleid voor de rechter. Hij wordt beschuldigd van twee pogingen tot moord. De man kwam het huis met een bijl en een mes binnen. De tekenaar kon met zijn kleindochter op tijd naar een extra beveiligde ruimte vluchten. De verdachte zou later ook een van de agenten hebben aangevallen. Het weer, sneeuwbuien trekken over de noordelijke helft van het land.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 19e jaar alweer van de Euro Breakdown. Aflevering 47 van vandaag 11 december van 2009. De lijst bestaat uit 17 stijgers, 4 zittenblijvers, waarvan we er ondertussen pas eentje gehad hebben. De andere drie komen dus in dit uur nog voorbij. 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen JC, Run This Town na 15 weken. Mika We Are Golden na 12. En Carrie Underwood, Cowboy Casanova na 10 weken ook uit de lijst verdwenen. Owl City, Fireflies is de snelste stijger. 8 plaatsen in totaal, daar beginnen we straks dit uur mee. En Robbie Williams met Bodies is de snelste daler. 15 plaatsen zakt hij naar beneden. David Guetta hun sexy bitch, staat alweer 18 weken in de lijst en daarmee het langst van allemaal. Kijken we nog even achterom. 11 eh, december 1941. De Verenigde Staten verklaart Duitsland de oorlog en mengt zich hiermee in de Tweede Wereldoorlog in Europa. In 1992 was het de Nederlandse radiozender 538 die werd opgericht. 2004 op 11 december was het Prins Bernard die wordt bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft.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 Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just never as it seems. Cause I get a thousand hugs from ten thousand likes. staat in de lijst David Guetta One Love. 19 weken lang in de lijst van Europa. 19e vorige week, deze week omhoog eh, naar nummer 15. De Four Jonas Parks SOS zak van 10 naar 16. En Owl City de Fireflies. 3 weken lang staan ze in de lijst van 25 gaan ze omhoog naar nummer 17. En met die acht plaatsen zijn zij deze week de snelste stijger. Zometeen gaan we even kijken in Ierland hoe daar de top 10 eruit ziet. Eerst krijg ik van mij nog eh, de nummer 14. Ina en Bob Taylor. Derde week dat ze in de lijst staan. Vorige week nog op 20. Deze week gaan ze omhoog naar nummer 14. Déjà vu. samen met Bob Taylor Deja Vu. De vraag is natuurlijk, horen we die zondag 27 december terug in de Eurohit? Drie weken lang staan ze nu in de lijst, deze week op nummer 14. En we gaan kijken voor de laatste keer dit jaar naar de top 10 van een ander land. En ook voor de laatste keer in eh, de, geschiedenis van de Euro Breakdown gaan we dat doen. Volgend jaar gaan we hier een eh, klein stukje shownieuws namelijk geven over de artiesten die in de lijst staan. Nu dus nog even top 10 eh, van een ander land. Er staat op nummer 10 Domino's van Big Pink. Rihanna met Russian Roulette vinden we op 9. JC en Alicia Keys met Empire State of Mind vinden we daar op 8. Jason Derulo, What Did You Say vinden we op 7. Keisha met TikTok staat op 6. Westlife, What About Now vinden we op nummer 5 in Ierland. Cheryl Cole, Fight For This Love op nummer 4. Lady Gaga, The Bad Romance staat daar op 3. The Black Eyed Peas, Meet Me Halfway op nummer 2. En de X-Factor Finalist of 2009, You Are Not Alone is nog steeds in Ierland eh, de beste plaat van allemaal. Wat de beste is over geheel Europa, dat horen we even voor de klok van 5 uur pas. Eerst nog de nummer 13, die is in handen van Lady Gaga, Bad Romance. Alicia Keys. It doesn't mean anything. Zeven weken lang staat ze nu alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 12, deze week eh, stijgt ze drie plaatsen. Deze week stijgt ze drie plaatsen naar nummer 12. Ze komt vanaf nummer 15. Op nummer 20 vinden we Drake, de best I ever had. Zes weken lang staat hij alweer in de lijst. Van 21 omhoog naar nummer 20. Jason Mraz, Butterflies, 3 weken in de lijst van 26 omhoog naar nummer 19. John Mayer, Who Says, vier weken staat hij in de lijst van 23 gaat hij omhoog naar nummer 18. Owl City, The Fireflies hoorde je aan het begin van dit uur van 25 gaan zij omhoog naar nummer 17. Dat alles alweer in de derde week dat ze erin staan. Jordan Sparks, SOS, Let The Music Play, 10 weken lang erin. Van 10 zakt zij naar 16. David Guetta met One Love, 4 weken in de lijst. Ook 4 plaatsen omhoog, van 19 naar 15. Ina en Bob Taylor, Deja Vu gaat er 6 omhoog in de derde week naar 14. Lady Gaga, Bad Romance staat 5 weken in de lijst. Gaat ook 5 plaatsen omhoog, van 18 naar nummer 13. Alicia Keys, It Doesn't Mean Anything hoorde je. 7 weken in de lijst, van 15 dus omhoog naar nummer 12. JC, The Empire State of Mind, staat nu 8 weken in de lijst. Van 7 zakt hij wel naar nummer 11 toe. 4 plaatsen verlies dus voor hem. Wie dan wel winst pakt, dat is Amando Diao. Met de single Gloria staat hij alweer 8 weken in de lijst. Vorige week nog op 12, deze week gaat hij naar nummer 10. de nummer 10 van deze week. ZFM, Westkust, weerbericht. En vandaag is dan overwegend bewolkt en is de kans op de zon weer vrij klein. Hier en daar is zelfs kans op een klein buitje. De wind waait uit het noord tot noordoosten is aan de zee vrij krachtig. temperatuur loopt op naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht blijft overwegend bewolkt, maar het is eh, wel droog. De wind waait matig uit noordoosten en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Morgen heeft de bewolking nog steeds overal, maar met name in de loop van de dag zien we ze nu dan ook de zon tevoorschijn komen. Het blijft droog en er wijd een overwegend matige noordoostelijke wind. De temperatuur wordt langzaamaan wel wat lager. Je komt morgenmiddag eh, uit op een maximale 5 graden. In de nacht naar zondag zijn er enkele opklaringen en blijft het droog. Wind wijdt zwak uit het eh, noordoosten en de temperatuur daalt naar waardes rond het vriespunt. Mocht het nou op Schiphol dan eh, tot vorst gaan komen, dan zal het voor het eerst zijn sinds 21 maart van dit jaar dat het daar weer vriest. Zondag zijn er dan weer wolkenvelden, maar zo nu dan is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en de temperatuur is met maximaal 4 graden weer wat lager. De wind uit het oosten tot noordoosten is overwegend matig van kracht. En zondagavond en maandagnacht, eh, dan gaat het gebeuren. Er is dan kans op enkele kleine sneeuwvlokjes. De temperatuur daalt ook naar uh, waardes van rond de min 2. De wind waait uit het oosten en is overwegend matig van kracht. Langzaamaan wordt het wat drukker. De vrijdagmiddagspits is op gang aan het komen. A4 Amsterdam richting Delft tussen de Nieuwmeer en Sloten 2. Diezelfde A4 de andere kant op tussen Sloten en de Meer daar ook nog eens 2. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Raasdorp en Velsen 2 kilometer. Dan heb ik er nog 4 op de ring van Amsterdam. De A10 Koenplein, richting Watergraafsmeer. Richting de Nieuwmeer tussen Geusveld en Sloten. Daar staat 2 kilometer diezelfde ring Volendam richting de Nieuwmeer. tussen afrit Volendam en knooppunt Koenplein 2. Ring Amsterdam, Watergasmeer richting de Nieuwmeer, tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwmeer 5. En de Nieuwe Meer richting Koenplein tussen Osdorp en knooppunt Koenplein. Daar staat nog eens 5 kilometer achter elkaar. Dan heb ik nog twee waarschuwingen voor je. De N246, dat is de A8 richting Krommenie. Ten hoogte van hectometerpaal 32.4. Achter het eh, betonnen huisje na het matrixbord staan ze daar te flitsen. En ook op de N203, dat is uit Geest richting Krommenie, ten hoogte van hectometerpaal 51.9.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 And he keeping me so I never let him go. He's got a place in my heart. Beyoncé laten we verder even voor wat het is. Namelijk nog... Uh... <clears throat> Sorry, die hadden we inderdaad ook nog even. Duxas, The Anyway, nieuw binnen op 38. Jason Derulo, What Did You Say, nieuw op 35. Pearl Jam, Just Breed op 29. En Ramse Shaffi, Laat komt nieuw binnen in de Nederlandse top 40 op nummer 27. Nick en Simon, het masker op 10. Michael Bublé, Heaven Met You Yet vinden we op nummer 9. Sierra Love van Ever Maya op 8. No Surrender van Keen op 7. Keisha met TikTok op 6. JC The Empire State of Mind vinden we op 5. En de Black Eyed Peas Meet Me Halfway vinden we op 4. 3 is er dan voor Woman van de Anouk. The Fireflies van de Old City vinden we in één keer op nummer 2. Just Say Yes van Snow Patrol is net als vorige week nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. We gaan verder met de hitlijst van Europa. Zeven weken lang staat deze dame al in de lijst van Europa. Russian Roulette stond vorige week nog op nummer 5. Gaat deze week twee plaatsen omhoog naar nummer 3. Zometeen nog de nummer 2 en de nummer 1.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 Net als vorige week, dezelfde plaat, 12 weken lang in de lijst. Whitney Houston. Million Dollar Bill. Net als vorige week, net aan niet de nummer 1, op nummer 2 bleef ze steken. Rihanna, Russian Roulette, Beyoncé, Radio en Snow Patrol met Just Say Yes maken de top 5 compleet. Op 6 dan Britney Spears met 3 Pink met Funhouse vinden we op 7 deze week. Edward Maya, Figgy Lugalina met Stereo Love vinden we op nummer 8. En de nummer 9 eh, is er dan voor september, Because I Love You.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 Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.